Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Nederland gaat een internationaal netwerk oprichten... om te goede van mensenhandelaren sneller op te sporen en te bevriezen. Dat is de uitkomst van een conferentie met meer dan 30 landen in New York. Nederland is dit jaar lid van de VN-veiligheidsraad... en in juni werd er een Nederlands voorstel aangenomen... om mensensmokkelaars op een sanctielijst te plaatsen. Op deze lijst staan nu zes personen. De afgelopen jaren maakten honderdduizenden Afrikanen de overtocht naar Europa... Mensensmokkelaars verdienden daar miljarden euro's mee. De vijf Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal... allemaal meer passagiers verwerkt, meldt het CBS. Schiphol groeide het minst, maar met bijna 19 miljoen passagiers... is de luchthaven nog altijd veruit de grootste van het land. De tweede luchthaven, Eindhoven Airport, volgt op grote afstand... met 1,7 miljoen passagiers. Maastricht-Agen Airport had de grootste stijging van het aantal reizigers... van maar liefst 49 procent maar met 83.000 passagiers blijft de luchthaven een kleine speler. De Russische oppositieleider Navalny is kort na zijn vrijlating opnieuw opgesloten. Hij kwam vrij na een gevangenisstraf van 30 dagen... maar werd meteen veroordeeld tot nog eens 20 dagen cel. Die straf kreeg hij voor het organiseren van een illegale demonstratie eerder deze maand... tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. Navalny zegt dat hij er niks mee te maken heeft omdat hij toen in de cel zat... Volgens naast de medewerkers wordt de Russische oppositieleider steeds opgesloten om hem aan de kant te zetten, nu de onvrede groeit over het plan om de pensioenleeftijd te verhogen. Hans Oosters is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Provinciale staten hebben de 56-jarige jurist naar voren geschoven op advies van een vertrouwenscommissie. Oosters is lid van de PvdA. Hij is sinds 2005 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Waard in Rotterdam. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot tussen de 8 en 2 graden.